Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Poetin speecht niet. Hij zou vanavond op de Russische tv verschijnen, maar de boel is verplaatst naar morgen. Wat hij gaat zeggen is niet duidelijk, maar analisten hebben het over een mobilisatie. Dan zouden Russische mannen opgeroepen worden om mee te vechten in Oekraïne. De timing van de speech is opmerkelijk. Vrijdag komen de referenda in door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Burgers daar kunnen stemmen of ze officieel bij Rusland willen horen, vertelt correspondent Sander van Hoorn. Oekraïne verovert delen terug van de Donbass, de regio waar het Rusland allemaal om te doen was met deze oorlog. Is dat de reden van dat overhaaste referendum? Maar Oekraïne maakt zich intussen geen zorgen, of in elk geval niet officieel. En je ziet ook dat die opmars hier in de regio, die veroveringen, die gaan gewoon door. Er wordt actie gevoerd door boeren op de A1. Zo'n 30 demonstranten en 20 trekkers hebben zich verzameld bij de afslag naar Markelo. Ze hebben daar banden en hout in brand gestoken. De afslag is afgesloten. De Vlaamse katholieke kerk gaat homostellen zegenen. Officieel mag dat niet, maar de paus schreef pas een stuk waarin hij zei dat elk mens met respect behandeld moet worden. Daarmee gaf hij volgens de Vlaamse bisschop de zegen. Volgens deze hoogleraar is de kerk in Vlaanderen de eerste die dit doet. Het is voor het eerst dat bisschoppen zich duidelijk uitspreken hiervoor. En eh, dat is naast dat het goed nieuws is voor de doelgroep... ook nog goed nieuws voor de priesters. Tot nu toe kun je gesuspendeerd worden. Dat is een soort kerkelijke straf. Dus het is een heel onveilige situatie. En dat is nu over mosselen, oesters, palingen. Ze zitten allemaal bij Oog in een speciaal rif. Grote betonblokken zijn daar een jaar geleden in de Waddenzee gezakt. Idee was om de natuur een flinke zet te geven en het werkt, ziet deze onderzoeker. Op de riffen zelf groeien eigenlijk allemaal dieren die zich daarop vestigen, zoals zeepokken, die zijn er vaak de eerste. Allemaal dieren die het een lekkere plek vinden om op eh, te vestigen en dan gebruiken de eh, vissen en krabben en garnalen, vooral de holtes. De riffen zijn niet alleen een mooi stukje natuur, ze zorgen ook voor schoner water... en helpen om golven te dempen en te breken. Zo maken ze uiteindelijk dijken steviger. Als dat zo positief blijft, worden er meer van die betonriffen in het water gegooid. Het weer nog, het klaart op en het wordt koud vannacht.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 Looking out across the morning, the city's heart begins to beat. Reaching out, I touch her shoulder. I'm dreaming of street. If they say why, why, tell that it's human nature. say darling, this is a song instead of a instead of a soothing touch in the afternoon.